Jan van der Putten met het NOS-journaal. Alle ruim 350 gepeerde leerlingen van de VMBO-school in Maastricht... krijgen een op maat gemaakte toets om alsnog voor het eindexamen te kunnen slagen. Minister van Engelshoven schrijft aan de Tweede Kamer... dat het CITO op dit moment bezig is de toetsen in elkaar te zetten. Het eindexamen van de leerlingen is nu niet geldig... omdat de leerlingen door fouten van de school niet alle vakken hebben afgerond. Als ze de speciale hersteltoetsen van het CITO goed maken... is hun eindexamen alsnog geldig. GroenLinks begint een handtekeningenactie tegen het geheimhouden van onkostenvergoedingen in het Europees Parlement. Europarlementsleden krijgen per maand 4400 euro bovenop hun salaris. Ze hoeven niet te zeggen waaraan ze dat besteden. Het bestuur van het Europees Parlement is tegen meer openheid. De politie werkt vanaf vandaag met een uitschuifbare wapenstok. De eerste agenten hebben dat nieuwe wapen deze week gekregen. De wapenstok is van staal en hij is 11 centimeter langer dan de oude gummiknuppel. Volgens de politie maakt hij veel meer indruk en komen de klappen harder aan. De NS wil de veiligheid in de trein vergroten door alle 700 beveiligingsmedewerkers een bodycam te geven. De camera op het uniform kan worden aangezet als de beveiligers bijvoorbeeld tegen een agressieve zwartrijder in actie moeten komen. Politie en justitie kunnen de opnames dan later gebruiken. Uit een proef is gebleken dat de bodycam het gevoel van veiligheid in de trein vergroot. De grot waarin de Thaise voetballetjes zitten opgesloten moet een nog grotere toeristische trekpleister worden. Een toeristenorganisatie wil in de omgeving vooral avontuurlijke vakanties en uitstapjes voor ouderen gaan aanbieden. Het gebied langs de grens met Myanmar trok vorig jaar al ruim 2,5 miljoen toeristen.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 Welkom. Ja, ja een weekje afwezigheid hè? Ja, ik ben wel meer afwezig. Ja, ja, ja. <laughs> dat merk ik vaker, ja. Ja, ja, ja. voordat jij ja, je had nou een goede reden, hè? Ik had nou... Je ja. was behoorlijk verbrand. ja, ja, ja. Ik, dacht je, eh, ik, was al, ik weet nou hoe het is om, eh, om een kreeft te zijn. Hè? Hoe dat voelt. Ah. <laughs> Met name. Oh nou. Ze maar niet in de pan worden gegooid. Nee, dat wordt nee, minder. Nee, nee, nee. Ik, ik, ga af en toe ga ik wel helemaal uit mijn pan. Dat ja. dat wel. Okay. Hey, eh, nou wat een weer. Wat een, een een droogte. Het is zo warm. Ik zit er in, bij mij in mijn kamer 29,5 graad. Oh, 29,5 graad? ja, ik heb een plat dak. Dus. Oh ja, en maar je hebt natuurlijk ook de zon op het zuiden in je kamer. Ik, nou, ik heb hem als laatste. Oh, Nee, ik heb hem als laatste. Nee, ik zit eh, meer eh, op het eh, west, noord, noordwesten. Zeg maar. Ja, ja. Oké. Dus, nou. Maar het is pittig warm in ieder geval. Wat mij betreft mag er wel een buitje vallen. En als je dat ik denk dat menig boer uh, dat ook blij zal mee zijn. Zo is dat. We zijn ook weer te zien op de webcam, heb ik vanavond gezien. Oh jee. Ja, dus... Uh, Godsamme. Nou, even, even, zullen even zwaaien. <laughs> nou, nou dat ik niet in... Hey, ja, goed, dat je het, <laughs> even gezegd. Ja, je, je, hebt, je hebt je string toch uitgetrokken. Ja, ja. hey, uh, luisteraars, als u verzoekjes heeft... nou, daar houden wij ons aanbevolen, want dat vinden we gezellig. Dus dat kunt u doen eh, op de challenge... kunt u die verzoekjes indienen Facebook, de challenge... en dan komt dat helemaal goed. maar er wordt vanavond niet meer in het bos gelopen, Orno. Nee? Nee. Nou, ik ben ook een beetje bang in het bos, hoor.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 We and the trees. trees on the way back from the fields of play lasted as long as we could no more walks in the woods Het lijkt, me, het, het, het lijkt, me, nou juist wel lekker om, eh, om een beetje in de schaduw van de bomen in het, eh, in het bos te ja. toch? Zeker. Ja. ja. hey, eh, ik ben heel erg benieuwd wat jij eh, vooravond allemaal voor ons hebt, meegenomen aan nou muzikale... ik heb... Uh, ja, ik heb heel veel meegenomen. Oké. Ik ben het gewoon nog aan het uitzoeken. Gewoon. <laughs> en ik heb gewoon nu eventjes een nummer uh, nou. gezet. En het is wel een nummer van André van Duin. Oh. Ik had het nummer nog nooit gehoord. Nee. ook niet in shows of zo op tv. Nee. En ehm, daarom dacht ik van nou, dit is een heel mooi nummer. Ik kwam, ik weet niet meer hoe ik tegenkwam. En eh, nou, laten we eh, gewoon even luisteren. Ja, ik ben, André van Duin en het museum van onze jaren. Oké. maan komt langzaam op, ik zit te staren naar een vlam die niet dooft, krijg het niet uit mijn hoofd, het museum van onze jaren. Ik heb het zelf gebouwd, vol herinnering gestald moois dat ik wil bewaren. Ik kom hier zo vaak dat ik alles kan dromen. Het begint bij het begin, waar ik jou zo bemin. Een belofte van wat ging komen overal samen naartoe. Nimmer waren we moe, elke hindernis werd genomen. Het museum van ons kent verschillende zalen. Kijk ons hier na een jaar, nog zo blij met elkaar zelfs de zon kon niet mooier stralen. Een verbond aangegaan, alles konden we aan. Ons geluk kon gewoon niet falen. De maan komt langzaam op en ik zit te staan alles is me zo lief. Zelfs die laatste brief. Jij gaf op en liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht. Het museum ging dicht. Het museum van ons. Nee, dat is voor mij ook nieuw, eh, Onno. Die Niet, maar het is een beetje het sfeertje van de eh, foto van vroeger van Rob de Nijs eigenlijk. Ja, ja, Nee, ik, eh, ik, weet ook niet meer zo gauw hoe ik eraan kwam. Ik heb het in ieder geval ergens van YouTube ja. Gelukt, dus ik zal wel iets hebben opgezocht eens een keer van André van Duin. En, ja, het best een mooie warme stem die man, hè, toch? ja, heb hele mooie liedjes gemaakt, hoor. En zoveel, ja, zoveel verschillende zoveel variaties wat hij allemaal... Uh, ja, eh, het is wel duidelijk heel wat anders dan dat paard in de gang. Natuurlijk. Ja, of eh, bloemkolen. <laughs> en als, als je ook op, ehm, op Wikipedia kijkt, wat, wat, wat een lijst wat er allemaal... Ja. Alleen dit nummer staat er zelfs niet eens tussen. Dus het is nooit als single of iets dergelijks nee, wonderlijk, uitgebracht. Ja. ja wonderlijk. Het zal wel ergens op een LP staan, denk ik. Ja. Nou, in ieder geval, ja, ten opzichte van carnavalsnummers... is het een verschil van nacht en dag, hè? toch? Ja, zeker. Nine and Day, Diane Kroll. Dan zwijmelen we even weg, Onno, aan de kust van Zandvoort. Met onze voetjes in de branding. Het zonnetje zakt. <laughs> ja. Zometeen een touchdown. Ja, iets van uh, eh, 6 over 10 of 7 over 10 gaat hij onder, geloof ik, vanavond. Oké. that this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's moon, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Night such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love day, day and night. Night such a hungry yearning burning inside of me, and it's torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and Eh, uitstekende zangeres. En, eh, we zijn van haar gewend dat zij zichzelf begeleidt eh, aan de klavieren, aan de, aan de mooie vleugel. En ik was een keer naar een concert van haar in de Rotterdamse Doelen. en daar zong zij het meest uiteenlopende repertoire, want ze zingt wel popmuziek als jazzymuziek. ja, easy listening heeft ze zojuist kunnen horen. Dus muziek om van te genieten, Orno. En wat heb jij ja, van? Jazeker, ik, ja, jij hebt mij daar eigenlijk mee bekend gemaakt. Want ik kende haar helemaal eh, niet. Oké. Okay. Crawl. Hmm. Ja, maar toen ging ik eens eh, luisteren. Ging ik op YouTube. Eh, ja. Ik denk, ja, hele mooie lekkere muziek. en swingen. En ja. ja, ja. En wat heb jij voor swingende dingen? nou, swing. <laughs> Nee, nee, rustig, aan, rustig, aan, rustig aan. Rustig aan, Ik heb weer even, net als een paar weken terug... heb ik weer iets meegenomen van Axel Red. En daar heb ik ook al iets ja. over verteld. Maar nou ja, goed. Even kort. Het is een, eigenlijk een ehm, Belgische zangeres ook eh, in Frankrijk wel populair is. Ze is eh, eigenlijk in eh, Limburg geboren. En ze heet eigenlijk Fabienne Damal. Maar ze heeft een, ja, een Franse naam gewoon aangenomen. Excellent, wat een bijzondere naam. Ja, ja, ja, een heel bijzondere naam. En ik heb het nummer meegenomen. Jardin Secret. Dus ofwel de geheime tuin. que la tempête soufflera, loin de tout à l'abri, on ne nous trouvera jamais. Je te confierai un secret. Et lorsque demain l'aube se pointera, avec sa rosée fraîche sur nous, je t'emmènerai dans des endroits dont tu n'aurais dans mon jardin tu peux être toi, ne crains rien puisque je te connais déjà. Cachons-nous ici, dans mon jardin, cette nuit. On vivra d'amour et d'eau pure. On sera tellement proche nature, on laissera le vent rager, les fleurs nous entourer. Un peu comme si on avait toujours vécu dans ce jardin. Oui, on peut, être nous ne crains rien puisque on le garde Cachons-nous ici, dans mon jardin, cette nuit. vaak red. De 50-jarige Belgische zangeres die in het Frans, Engels, Spaans en Nederlands zingt. En behoort tot de best verkopende Belgische muzikanten... met reeds in 2013 meer dan 5 miljoen verkochte muziekdragers wereldwijd. Zo. Dat is nog wel wat. Dat is wat. Ja, ze doet me een beetje denken aan François Hardy en zo. Weet je? Een beetje dat, en Brigitte Bardot ook trouwens. Ja. dat is een beetje dat, eh, dat stemgeluid, zeg maar. Ja, ja, maar het is ook wel de Franse taal die, die bepaalde charme brengt. Hè, vind, vind ik wel, ja. ja hey, uh, ja, ik ben, ben, een beetje hulpeloos. Oh. Maar, maar, maar gelukkig heb ik eh, Crosby, Stills en Nash die me daarbij helpen. Helpers. go Crosby, Stills, Nash en Young. Wat mij brengt tot de volgende vraag aan Onno. Wat ga jij voor ons draaien? <laughs> Oh, we doen het om en om. <laughs> Nou ja, lijkt me, lijkt me een beetje eerlijk. Hè? Dus, ja, eh, okay, anders heb je alles voor niks meegenomen. Lijkt, heb je, ja. Als ik hier alleen maar zo zit, dan kopen eh, <laughs> we ook niks voor. Dan, en de laatste hier eh, naartoe ben gekomen. Nee. Het volgende nummer is een nummer van een Canadese popzanger en songwriter. bekend wel, denk ik, bij veel mensen. Dan Hill. En Dan Hill heeft een eh, heel bekend eh, nummer eh, gemaakt in 1977. En dat was Sometimes When We Touch. Oh ja, Sometimes When We Touch. Oh ja. Ja, ja, oh, ga jij alvast inzingen? Nee, het, nou, het, kwartje valt. Nou, verder heeft hij wel meer nummers gemaakt. Ook een album. En tevens zong hij ook de titelsong It's a Long Road... voor de Biscow-film van Rambo met Sylvester Stallone. Ah, ja. dus, maar die gaan we niet draaien. Nee, nee we gaan dus voor... Dan Hill met Sometimes When We Touch. Okay. You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real. keuze, Nou, Dankjewel. Ja, dankjewel. Ook een nummer wat ook wel verschillende keren gecoverd is, hè? Ja. ja Rod Stewart, Barry White en eh, Tina Turner. Hey, je had het net over bioscoopfilms, hè? Want daar heeft die man ook... Eh, welke, welke film had je het nou net over dat hij gezongen heeft? Die, eh, Nee, dat was... Den, toch? Ja, ja, ja, ja, was Daniel. Was, ja. wat, wat bedoel je? Nee, welke film dat was? Van Rambo. Oh, oké. Rambo van Stallone. Oh, Sylvester Stallone. Ja, Gisteren, en later zie je ook nog, dit nummer hebben ze nog de allerlaatste, want er zijn er dus meerdere van gemaakt. Geloof ik, van vier of vijf Rambo-films. En hebben ze het ook nog eens een keertje in de slot zijn. Eh. het heeft helemaal niks met muziek te maken hoor. Maar ik heb gisteravond eh, samen met mijn eh, vriendin weer eens even gekeken naar de Green Mile. Oh ja. nou, dat is echt een... Echt, Ja, een film om bij te janken. Echt. Tranentrekker, ja. ja. ja. Fantastisch. En wat acteurs, joh. Ja, ja dus, uh, die, die grote ja, die neger. ja, ja, en ook, maar ook die, uh, die, die gluiper die erin loopt. Die, ja, ja, ja. ja <laughs> op ja. zich, eh, hij heeft geen populaire rol, maar het wordt allemaal fantastisch goed gespeeld. Ja. ja. zeker. En een hele lange film, hè. Drie uur en 45 oh, dat weet ik. net ja. meer ik durven te zeggen, ja. ja de oh, weet je wel, ik trouwens nog even eh, zitten kijken van de week. Nee, nee. Once Upon a Time in the West. Oh ja. Oh, met Claudia Cardinale. Oh. oh. Wat voor, wat voor nou het mooiste die Cardinalen Claudia? <laughs> Nee, de belden. Ja, oh. <laughs> precies. ik ga eh, wat voor mijn liefje draaien. Die, eh, die eh, luistert in Bloemendaal ook mee. En ja, die is fan van Elvis. Ik ga niet elke keer hetzelfde draaien voor maar deze is voor jou. As the snow flies On a cold and gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto and his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto.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 Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. and his mama cried. Ja, ik hoor zojuist, uh, krijg een telefoontje dat eh, de internetverbindingen. Uitschijnt te liggen. Ik weet niet of het zo is. Luisteraars, reageer eventjes op Facebook als u wil op de challenge. Of jullie nog ja, verbinding hebben. internet, hè? Eh, als je via internet luistert. Ja, ja als je via internet luistert. Want via de ether natuurlijk, 106.9, dat eh, de, de FM. Doet hij het gewoon. in 104.5 op de kabel hier in Zandvoort eh, zijn we ook luid en duidelijk te ontvangen. Orno, ja. jouw beurt. Ja, <laughs> ik zat al wat te denken. denk, je komt er wel weer aan. Ja. Ik heb een mooi nummer meegenomen van Christina Perry. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. En eh, deed mee eh, aan eh, bekende So You Think You Can Dance. En daar werd het nummer Jar of the Hearts opgevoerd. Ik heb een ander nummer. En het nummer heet A Thousand Years. wij eh, verbinding hebben. Of dat zij althans verbinding heeft internet. met internet. Ja, nou dan We zijn te eh, horen op internet. Ja, ik krijg wel net als Van misschien weer op het knopje van de luidspiekertje gedrukt. Dat er nou een paar eh, kruisjes staan. Ja, ik heb ik net al een telefoontje uit China ook. ja, oh, kijk. Tokio, weet je wel. Australië. Ja, ja, Canada. Een of andere kangaroo die opbelt. Nou, ja. Oh, even, zal die niet meer luisteren? Ehm, in Amerika. Uh, Susie, ja. Nou ja, ik weet het niet. Eh, tijdverschil daar, hè. Maar, en misschien moet ze wel aan het werk. Of misschien is ze wel aan het werk. Ik weet niet. nou ja, ik dacht dat ze altijd eh, meeluisterden met, uh, met dit, dit, programma toch ook? Vaak wel, hè. Ja. ja. Nou, in ieder geval Plotseling. Dat nummer ken je wel, hè? Plotseling. Suddenly. Ja, van Billy Ocean. used to think that love was just a fairy tale. Nou, soms wel het geval hoor, soms. Until that first hello.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 you're in love. you're in love. Ja, die kan zomaar gebeuren, hè? Die zal maar plotseling je, je studio eh, binnenstappen en dit beginnen te zingen. Ja. Dat zal zomaar eh, in. Ja, dan hoef je geen plaat mee te draaien, toch? Nee. <laughs> hey Charles. Ja. Ik had een vraagje aan jou. Oh jee. Ja. Heb jij zometeen even tijd? Eh, of ik even tijd? Ja, zometeen om negen uur. Eh, ja, ja. ja. Vertel. Nou, heb je dan even tijd om mij naar de maan te vliegen? Fly me to the moon. Oh. wil je zeker nog een toertje ook, of nu? Uiteraard. <laughs> ja. heel veel kan. Ik ben, ben nieuwsgierig wie dit was. Ja, eh, <laughs> ik ook eigenlijk. Ik heb hem oh. van internet, eh, of van het ehm, YouTube afgehaald. Ja. En er staat eh, alleen maar achter Ending Evangelion. Oh. Maar ik kan daar geen naam uit halen. En ik kon ook geen, tenminste ja, geen naam, geen... Je, kan nog geen touw, je kan nog geen touw aan vastmaken. Nee, ik heb nog een lasso gemaakt en er omheen <laughs> gegooid. Maar helaas, Fly Me to the Moon. Nou ja, ik, ik al. Nou, ik, moet om negen uur moet ik... Eh, ben wel even een nachtje zoet als je naar die maan moet, eh, moet afreizen. Hoezo? Eh, we zijn toch eh, Batman en Robin? ja, ook ja, natuurlijk. <laughs> ja, Volgens zoals... Facebook, hè? Ja, precies. We gaan genieten van de Bee Gees met een oud nummertje To Love Somebody. to love somebody. met de, de heren Bee Gees. ja. ja, en zo nou, eh, is het eerste uur weer alweer eh, voorbij gevlogen, hoor, nou, toch? Nog eh, een minuutje de, ongeveer, Ja, zoiets, moeten we maar even proberen vol te kletsen. Ik heb nou. jou, ik heb jou vorige week gemist met je scootmobiel. Ja, ja, ik, ik kon niet naar Zandvoort toe, joh. Ja. nee, want anders was ik zeker gekomen. Maar je hebt het zelf al geprobeerd, hè? Ja, <laughs> nou, ik zal je vertellen, ja, die dingen hmm. gaan best hard, hoor. Ja, niet makkelijk. 22 km per uur. Dat is ja. zo'n een dingetje. Best wel. Eh, en als, je dus, als je dus een, een, bocht neemt. Ja, dan is hij toch geneigd om uh, de middelpunt vliedende kracht te volgen. Ja, en, dan poink. Ja, ja. Leg je, ja, je kan beter eh, tegenwoordig die, die, die Twingo's heb je. Of, Twingo's. En, ja. ja. Iets met diezelfde naam. En die heeft twee voor en twee achter. Ja, maar dat, hadden, hadden, deze ook hoor. Ja? ja? Oh, het was niet uh, van die nee, met twee achter en één voor. Dat maakt helemaal niks uit. Maar kijk, je, eh, wij, als, je, als je nog enigszins, jong bent... <laughs> ja. dan kan je nog een beetje meebuigen als je de bocht omgaat. Dat je een beetje, net, net, net, als in die zijspans bij de TT, weet je wel. Ja. Dat ze half op de grond hangen om een bocht te maken. Zo erg is het dan niet. meer. Maar, Zijn we er niet al bijna? Eh, nou, eh, nog, nog, nu nog precies 50 seconden. Dus, eh, oh, oh. je, moet, nog even, even vertellen of jij wel eens in zo'n ding gereden hebt. Nee, nee, nee, nee, nee, oh. ondanks dat ik mijn vrijwilligerswerk doe natuurlijk in het Renaldenhuis in Haarlem... Ja. heb ik eigenlijk nog nooit in zo'n zo'n ding gezeten, nee. Ik denk dat ik het binnenkort eens zal proberen eigenlijk. Ja. Ik ben toch wel nieuwsgierig. Ja, nou ja, het is een oplossing als je... Zeker voor oude mensen, ja. dat je tenminste nog een beetje achter de geraniums vandaan eh, kan komen. Misschien zie je mij in de toekomst ook wel eens een ja, ding, wie eh, weet, wie weet. Hoor. ja. Ruud heeft er ook in, hè? Ja, ja helaas wel. Ja. Nou ja, helaas. het is, voor hem eh, plezier natuurlijk. Ja. Maar ja, de manier waarop je dan aan zo'n ding moet... is, ja, zo, dat is, soms is minder leuk. Nou, we gaan er even uit, luisteraars. We gaan er even uit voor uh, Niels en reclame.